Stef, en dit is het nieuws van NWS op 3. Het demissionaire kabinet wil dat er op vier plekken in het land grote nieuwbouwlocaties komen. Bij Alkmaar, Apeldoorn, Helmond en Enschede zijn er kansrijke locaties, zegt minister Keizer. Maar toch zal het volgens haar nog jaren duren voordat die woningen er zijn. Een ontwikkeling kost vaak een jaar of tien. Nou, in de wetregie zitten allerlei maatregelen om dat sneller te laten verlopen. Bijvoorbeeld eh, in de procedures. De Raad van State heeft ook weer laten weten dat ze volgend jaar ook weer woningbouwprocedures met voorrang eh, gaan eh, behandelen. De vier bouwlocaties komen bovenop de 17 bestaande grootschalige bouwlocaties. Zoals bij Groningen, Amsterdam, Eindhoven en Nijmegen. Daar wordt al gebouwd of zijn de plannen al concreter. Paradiso is bedreigd omdat Bob Villen daar gaat optreden. Eerder deze week was er al een protest bij het poppodium in Amsterdam. Bob Villen is een Britse rap-punkgroep die vorige maand al in opspraak kwam... vanwege teksten die de zanger tijdens een optreden op het Britse festival Glastonbury riep. Zo zei hij dat het Israëlische leger dood moet. De Britse premier Starmer noemde de uitspraken van Bob Villen afschuwelijke, haatzijende taal. Gemeenten mogen volgend jaar gaan experimenteren met een maximumsnelheid op het fietspad. Dat staat in een plan van het kabinet. Zo kan er gekeken worden of het veiliger wordt op fietspaden. Nu zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld een tiener op een brakke halleluja... en een maaltijdbezorger op een elektrische fiets. Ja, wat de maximumsnelheid wordt op het fietspad... dat mogen gemeenten tijdens die proef zelf bepalen. En over een paar minuten beginnen de renners in de Tour de France aan de zevende etappe. Mathieu van der Poel start vandaag in het geel. Gisteren gaf hij na afloop van de etappe aan heel diep te zijn gegaan. Wielercommentator Stef Clement denkt dan ook dat de kans klein is dat Van der Poel het geel behoudt. Het is wel de muur waarop hij een paar jaar geleden het geel veroverde. Eh, dat soort dingen doen het altijd goed bij Mathieu. Je weet het nooit, maar ik vrees ervoor. Ja, de finish van deze rit is op de muur de Bretagne... waar Van der Poel in 2021 dus als eerste over de streep kwam. Heb je nog het weer voor je vanuit het noorden. Komt er steeds meer zon aan. Het wordt 21 graden aan zee tot maximaal 26 graden in het zuiden van het land. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Dat komt door een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De weg is daar inmiddels weer vrij, maar dit kost je nog wel zo'n 30 minuten. Op de A10, de Ring Noord, richting Utrecht, is het druk bij afrit Volendam. De vertraging is hier ongeveer 15 minuten.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 you can keep. Cause I'm happy.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 fast I'm fine that Nike shoes To keep myself tethered To the days I tried to lose My mama said slow down You must make your own shoes Stop dancing to the music I've got riddles in a happy mood Keep my groove on Music

caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination, then we got nothing to lose Please repeat the message, it's the music that we choose Keep them on It's the music that we choose Get the Get the cool 是啥？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 just Música desert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 Door de botsing ligt het tramverkeer in een deel van het centrum stil. Het Rode Kruis waarschuwt mensen die op vakantie gaan naar het zuiden van Europa om zich goed voor te bereiden. Met bosbranden en veel hitte is er kans op een noodsituatie. Sla noodnummers op en leg een vluchttas klaar om weg te kunnen bij nood, zegt de organisatie. Het weer, eerst veel bewolking, later steeds meer zon bij 21 tot 26 graden. Dit is ZFM. ZFM. you now this there's to complain about when you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, cause I've heard some talk. They say made Zandvoort. ZFM. hurt. You should think I